Mariel Hageman met het NOS Journaal. Meer dan twintig demonstranten doen in Frankfurt mee aan een Occupy-protest in het financiële hart van de stad. Ze noemen de actie Blockupy omdat ze na mars de toegang tot het gebouw van de Europese Centrale Bank willen blokkeren. Duitse agenten zijn massaal op de been om dat te voorkomen. Delen van het centrum zijn afgesloten, net als twee stations. Volgens de politie verloopt het protest vreedzaam. De betogers protesteren tegen de Europese aanpak van de crisis. Volgens Occupy veroorzaken de bezuinigingsmaatregelen armoede onder de burgers in landen als Griekenland, Portugal en Spanje. Er is niets mis met het hennepbrood van een bakker in Oegstgeest. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft het brood onderzocht en slechts een heel laag gehalte van de werkzame stof THC gevonden. Dat heeft de bakker van een politieagent te horen gekregen. Het NFI wil geen commentaar geven en verwijst naar de politie. Die zegt nog niets over de kwestie. Eerder deze week bezocht een wijkagent de bakkerij in Oegstgeest. Hij wilde weten of de broden niet in strijd zijn met de wet. De bakker verkoopt dagelijks enkele tientallen hennepbroden. Bij het Griekse eiland Zakynthos is een Turks vrachtschip gekapseist. De kapitein is daarbij omgekomen en drie van de overige negen bemanningsleden worden vermist. Alle opvarenden zijn Turks. Het schip met olijfpitten aan boord voer op de Ionische Zee toen het kapseisde. Vermoedelijk kwam dat doordat de lading in het ruim begon te schuiven. Bij het mannenhockey is Amsterdam net als vorig jaar landskampioen geworden. De Amsterdammers wonnen ook de tweede wedstrijd van Rotterdam. Het werd in Rotterdam 2-1. Ook bij de vrouwen ging de landstitel naar dezelfde club als vorig jaar. Den Bosch was in twee wedstrijden te sterk voor Laren. Na de 2-1 uit het eerste duel viel vandaag de beslissing naar shootouts. Het is voor de hockeyvrouwen van Den Bosch de 14e landstitel in 15 jaar. Het weer vanavond droog, morgenochtend bewolkt, in de middag zijn er opklaringen.